Dat zegt Milieudefensie. Nederland is de grootste importeur en verwerker van palmolie in de EU. Milieudefensie is zeer kritisch over het gebruik van palmolie. Er wordt tropisch regenwoud voor gekapt om plaats te maken voor palmplantages. En ook wordt er landbouwgrond opgeofferd wat leidt tot voedselschaarste en stijgende voedselprijzen. De natuurorganisatie roept het Europees Parlement op om in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van palmolie aan banden te leggen. In Guatemala zijn elf mensen omgekomen toen onbekenden het vuur openden op een aantal cafés. Zeker 15 mensen raakten gewond. De drie bars in de hoofdstad van het dorp ten noorden van Guatemala stad hadden dezelfde eigenaar. De politie vermoedt dat hij het doelwit was van de aanslag. Hij is één van de vijftien doden. Bewoners van het dorp hebben een andere lezing. Ze zeggen dat politieagenten een bar hadden bezocht en geld eisten van de eigenaar en hij wilde dat niet geven. De politie in Den Haag heeft in het stadsdeel Zegbroek een manifestatie van een groep radicale moslims voorkomen. Na kleine schermutselingen zijn vijf mannen uit Den Haag aangehouden die zich weigerden te legitimeren. De politie wist van de bijeenkomst via de sociale media. Hij was niet aangemeld. In overleg met burgemeester Van Aartsen en het Openbaar Ministerie werd besloten in te grijpen. Serena Williams heeft voor de vijfde keer de titel gewonnen bij de US Open. Ze verloeg in de finale in drie sets Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Het werd 7-5, 6-7 en 6-1. Het is de zeventiende Grand Slam titel van Serena Williams. Rolstoeltennister Aniek van Koot won het US Open in haar categorie. De Winterswijkse van 23 was als tweede geplaatst in New York... en versloeg in de finale de Duitse favoriete Sabine Ellerbrock. Het weer vannacht mogelijk mist, overdag enkele buien, maar ook perioden met zon.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 I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength.